Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Voor het eerst is in Amerikaans rundvlees vogelgriep aangetroffen. Het virus werd gevonden bij een melkkoe die naar de slacht was gebracht. Het vlees van de koe is niet in de winkel terechtgekomen. In de VS worden vlees, zuivel en vee getest op vogelgriep na een recente uitbraak onder koeien. Oekraïne gebruikt sommige geavanceerde GPS-wapens uit het Westen niet meer. Rusland is zo succesvol in het verstoren van de wapens dat ze nauwelijks nog hun doel treffen. Volgens de Washington Post heeft Rusland zich snel aangepast... waardoor wapens die eerst heel effectief waren nu niet meer effectief zijn. Televisieregisseur Rudolf Spoor is overleden. Zijn familie zegt gisteren in het ziekenhuis afscheid van hem te hebben genomen. Spoor maakte voor de NOS veel tv-programma's van historische gebeurtenissen. Zoals de eerste maanlanding. Ook registreerde hij veel koninginnedagen, debatten en het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Die uitzending staat bij veel mensen in het geheugen gegrift vanwege de traan van Maxima. De regisseur ontving voor zijn werk verschillende koninklijke onderscheidingen. Rudolf Spoor werd 85 jaar. Het Nederlands volleybalteam is nog altijd niet zeker van de Olympische Spelen. In de Nations League werd vanavond verloren van Polen met 0-3. De wedstrijden in de Nations League zijn belangrijk voor Oranje. Het is het laatste toernooi waar punten gepakt kunnen worden voor de wereldranglijst. Een top 10 notering is waarschijnlijk genoeg voor een Olympisch ticket. Nederland staat nu 13e. Het weer, het is bewolkt en op veel plekken regent het. Vannacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Morgen trekken de buien naar het noorden weg en volgen enkele opklaringen. Smiddags kan nog een bui vallen.